Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet vindt dat Molukse knilveteranen lange tijd te weinig erkenning en waardering hebben gekregen. Premier Rutte sprak op de 14e editie van Veteranendag in Den Haag over een vergeten groep. De Molukse knilveteranen zijn lange tijd onvoldoende onderdeel geweest van de veteranengroep, zei Rutte in de Ridderzaal. Sinds 2017 hebben meerdere Molukse knilveteranen de onderscheidingen gekregen waar ze recht op hadden. De premier is daar blij mee. Politie heeft in het dorp Haarzuilens in Utrecht drie kleine kinderen uit een afgesloten auto gehaald die in de zon stond. De kinderen van 1, 3 en 5 jaar waren achtergelaten door hun ouders die over een rommelmarkt liepen. Omstanders belden de politie die naar eigen zeggen een stevig gesprek heeft gevoerd met de ouders. Ook is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. Het Pentagon onderzoekt wat het kost om de 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland terug te halen of te verhuizen. President Trump vindt dat er te veel militairen in Duitsland zijn gelegerd... en dat het land te weinig uitgeeft aan de NAVO. Een van de onderzochte scenario's is het verplaatsen van troepen naar Polen. Het Pentagon noemt de analyse overigens routine. De komende twee weken rijden er geen treinen rond station Zwolle. Tot en met 15 juli is ProRail bezig met het aanleggen, vervangen en verplaatsen van sporen en wissels en de bouw van een brug. Dat is nodig om meer reizigers te kunnen verwerken en reistijden te bekorten. Treinreizigers worden bij Zwolle de komende weken met bussen vervoerd. Het NK wielrennen op de weg is opnieuw gewonnen door Chantal Blaak. Ze kwam in hogerheide solo over de finish... met een kleine voorsprong op een groep met andere favorieten. Vorig jaar greep Blaak de Nederlandse titel ondanks een val... en dat gebeurde vandaag opnieuw. Het weer volop zon. Landinwaarts is het 25 tot 30 graden. Op de Wadden en de kop van Noord-Holland maximaal een graad of 24...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 Snuffelen naar de muziek die we een hele tijd niet meer gedraaid hebben. Nou, toen kwam ik ook deze tegen. Buckshot Funk was dat. En uh, Another Day. Aan het begin van uur drie alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Nog een uur en dan hebben we Entertainment You met Fred. Hij zal weer naar de studio toe komen. Er zijn toch geen files, dus die is vast wel op tijd vandaag. Precies. Wat gaan we in uur 3 allemaal doen? Goed, uur 3. Nou, over een tweetal uh, eh, baten gaan we even terugkijken... naar de zojuist eh, verreden kwalificatie voor de... en dan hebben we het over de Formule 1 in Oostenrijk. De startopstelling hebben we dan. En eh, we kijken even terug naar de kwalificatie... die tussen 3 en 4 uur is verreden. Maar het ene evenement is net afgelopen... Of het andere is alweer begonnen, want in Rusland is om vier uur gev eh, gefloten voor de aanvang van de wedstrijd. Frankrijk tegen Argentinië. Eh, hoe noem je dat ook weer? Als je nou verliest, lig je er gewoon uit. Meteen, de, eh, ja. de, knock-out fase is begonnen. Dus gelijk een kraker, Frankrijk-Argentinië... en om 8 uur vanavond Uruguay-Portugal. Verder hebben we natuurlijk Pit Report. We hebben nieuws uit de wereld van de Formule 1... want de stoeltjesdans is zo uitgebreid als je hem zelf wil maken. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Hadden we vorige week Leo, die, eh, die eh, was gevonden eh, met, een, met een riem aan een boom. En gelukkig kunnen we u melden dat Leo inmiddels is gereserveerd. Dus we zijn op zoek gegaan naar een ander dier van de week. En wij kwamen uit bij Amy, dus om half vijf het dier van de week. Gedicht van de week blijft nog even een verrassing. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We maken er weer een eh, gezellig uur van bij ZFM. www.zfm-live.nl Nou, voor die Fransen die net begonnen zijn daar in Rusland deze dan maar, hè. Hier is Poer een Fluts. je serai prête à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour tes draps. love. sixes and sevens with you. Zou het nou aan de, aan de plaat liggen dat in één keer Argentinië <laughs> achter staat? Ja, de wedstrijd eh, Frankrijk-Argentinië om 4 eh, uur begonnen. We hebben het over het WK voetbal. Je weet wel waar wij dit jaar niet aan meededen. En eh, ja, de tussenstand op dit moment 1-0 voor Frankrijk. Maar Franstalige plaat en erachteraan deze dus. Don't Cry For Me, Argentina. In de uitvoering van Madonna. Jawel, het is bijna kwart over vier. Goed, terug naar de Formule 1. Terug naar eh, niemand minder dan eh, de kwalificatie van de grote prijs van Oostenrijk. Het is inmiddels uh, bekend en verreden. Ik moet zeggen, Max had toch, heeft, heeft het toch wel weer spannend gemaakt... voor die duizenden Nederlanders die daar aanwezig zijn. Want hij had toch ook tijdens de kwalificatie toch nogal wat problemen met zijn auto. Maar goed, de eh, startopstelling voor morgen voor de race die om tien over drie live te volgen is op de diverse sportkanalen. Op pole, toch verrassend, eh, Valerie Bottas voor eh, Lewis Hamilton. Gevolgd door Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Dus Mercedes op pole op de eerste rij. Gevolgd door Ferrari en dan de best of the rest, nummer 5, Max Verstappen. Op 6 vinden we terug Grosjean. Knappe prestatie van Grosjean van Haas. Meestal is hij het haasje, maar deze keer nog niet. Dus, en op 7 vinden we de teammaat van eh, Max Verstappen terug. Daniel Ricciardo. Goed, nu we toch bij Ricciardo zijn. Eh, Daniel Ricciardo is dichtbij een nieuwe deal met Red Bull. Zowel de Australische Formule 1-coureur als topman Helmoet Marco van het Oostenrijkse raceteam... melden dat een akkoord over contractverlenging in de maak is. Het is nog niet gedaan, maar binnenkort zal het wel rondkomen... zei de teamgenoot van Max Verstappen tegen Autosport. Volgens Marco gaat het om het uitwerken van details. Ricciardo heeft de boot lang afgehouden. Zijn contract bij Red Bull loopt na dit seizoen af... maar hij wilde niet al te vroeg in het seizoen onderhandelen met de renstal. Zegens in China en Monaco sterkten de gedachte dat een overstap... naar een absoluut topteam Mercedes of Ferrari mogelijk was... Volgens Marco heeft Ricciardo ingezien dat, het niet, eh, dat er niet veel alternatieven zijn. Mercedes en Ferrari hebben met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel al een kopman... en Ricciardo is niet in beeld ehm, om een van de twee op te volgen, al dus Marco. McLaren was, is nog wel een, eh, optie, maar dat team heeft al jaren niets gewonnen. Ook Renault is mogelijk, maar Renault kan niet het salaris bieden dat Daniel in zijn hoofd heeft. Goed, nog even keer terug naar de startopstelling van morgen voor de grote prijs van Oostenrijk. Bottas en Hamilton op de eerste rij, gevolgd door Vettel en Rijkonen. Dan volgt Verstappen en Grosjean en op een zevende plek Ricciardo. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat gaat weer eh, spannend worden. Morgen vanaf tien over drie de race. Die we uiteraard eh, gaan volgen. Lekker, eh, lekker thuis. Hè? Lekker voor de tv. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're stuck in my head. and I'm replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you. wel goed, staat je wel goed. Jorden Say Something, de nieuwe single van eh, Justin Timberlake en eh, Crystal eh, Stapleton. Daarvoor trouwens een andere hit van alweer enige tijd geleden. Back to You, Selena Gomez was dat. Jij hebt nog wat Formule 1 nieuws voor ons. Ja, we, we, dat is over de stoeltjesdans gebeuren. wel noemenswaardig is dat Charles Leclerc stapt volgend jaar in bij Ferrari als opvolger van Kimi Räikkönen. De BBC bracht naar buiten dat er een overeenkomst is... tussen de 20-jarige autocoureur uit Monaco en de Italiaanse renstal. Het zou gaan om een tweejarige verbindenis tot en met 2020... die nog niet is getekend. De Britse omroep kreeg geen bevestiging van Ferrari. Dit noemde het, die noemde het bericht speculatief. Leclerc debuteert dit seizoen in de Formule 1 bij Sauber... en presteert boven verwachting goed in een bolide die zich niet met de topteams kan meten. Hij reed al vier keer in de punten met de zesde plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan in april als uitschieter. Raikkonen is aan zijn tweede periode bezig bij Ferrari. Hij is al vanaf 2001 actief in de Formule 1... en won in zijn eh, eerste periode bij de Italianen in 2007 de wereldtitel. Mogelijk is de 38-jarige Iceman bezig met zijn laatste jaar. Als je dat dan zo leest dan is het dus nog niet zeker dat Leclerc naar Ferrari gaat. Oké, oké. Dus eh, wij blijven het volgen. Dan tot slot Duitsland, en hebben ook in de Formule 1... blijft het zorgenkindje van in de Formule 1. Ook in 2019 ontbreekt de grote prijs op de kalender. Circuit Hockenheim heeft niet aan de financiële voorwaarden... van de Formule 1-eigenaar Liberty Media kunnen voldoen. Al dus directeur George Seiler in, van het circuit. Ook in 2015 en 2017 sloeg de Formule 1 Duitsland over. Dit jaar doet de raceklasse nog wel Hockenheim aan... en de Grand Prix is op 22 juli aanstaande. Er zijn volgens het circuit nog eh, tot nu toe 64.000 eh, tickets verkocht... en vooral de Nederlandse fans van Max Verstappen eh, tonen grote belangstelling. Als Hockenheim de 70.000 toeschouwers haalt, speelt het circuit kiet. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan voor het Formule 1 nieuws. Ja. En dit is ook weer zo'n plaat die we al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Hier is Stevie V en de Dirty Cash. zou zeggen, kom maar op met het geld. De Dirty Cash, hoor, de Stevie V, en uh, eh, singeltje uit begin 1990. Het is eh, bijna half vijf, eh, we gaan hem doen, een nieuw dier van de week. Ja, en die luisterde naar de naam Amy. Amy is ruim negen jaar geleden uit het asiel geplaatst. Helaas is ze nu weer teruggekomen omdat haar baasje naar een verzorgingstehuis moest. Ze is niet gewend om samen te wonen met andere katten of met honden. Wel kon Amy naar buiten toe... waar ze veel katten in de omgeving eh, eh, zag rondlopen. Ze ligt graag bij je in de buurt, ook op bed... en komt naar je toe om aangehaald te worden. Ze is gewoon een gezellige verschijning in je huis. Ben je u of jij op zoek naar een kletskous... die een beetje haar eigen gangetje gaat... Amy wil graag eh, weer verhuizen en wel naar jou of naar u toe. En waar verblijft Amy? Amy verblijft in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Amy verdient een thuis. Dus ga voor Amy of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis...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 De wedstrijd Frankrijk-Argentinië, het staat nog steeds 1-0, 35 minuten gespeeld. Hoe is de wedstrijd, Albert-Jan? nou, behoorlijk hard. Ja, behoorlijk hard? Ja, behoorlijk wat gele kaarten al, voornamelijk vanaf de kant van Uruguay. Maar goed... Vooralsnog, zoals je zei, 1-0. Eh, maar ik heb eh, ander goed nieuws, eh, ook uit Rusland. de, onze scheidsrechter, Bjorn Kuipers... Die heeft namelijk zondagmiddag de leiding over de achtste finale duel tussen Spanje en Rusland. Kijk! Het is de, het derde WK-duel voor de Nederlandse scheidsrechter... die eerder Egypte, Uruguay en Brazilië, Costa Rica floot. Bij die laatste wedstrijd vestigde Kuipers de aandacht op zich... door nadrukkelijk de confrontatie met de Braziliaanse speler Neymar te zoeken. Het kwam Kuipers op veel kritiek eh, vanuit Spanje te staan... waardoor hij zondagmiddag ongetwijfeld onder een vergrootglas ligt... in het land van de wereldkampioen van 2010. Helemaal omdat gastland Rusland tegenstander is... waardoor discutabele beslissingen die in het voordeel van de gastheer uitvallen... door de Spanjaarden ongetwijfeld fel bestreden zullen worden. Dus een aanrader eh, morgenmiddag. Björn Kuipers, de scheidsrechter bij Spanje tegen Rusland. Maar dat is toch de wedstrijd die om 4 eh, uur begint? Ja, klopt. Hebben we wel een probleem, hè? Wij wel. Ja, ja, dus wat gaat dat worden dan? Uh, mobieltje, televisie. Eh, <laughs> nee, Alles tegelijkertijd. Ja, we hebben het over de Grand Prix. Die begint om tien over drie. En deze fantastische voetbalwedstrijd om vier uur. Nou, we gaan morgen gewoon even af en toe zo tussendoor switchen. Ja, het is het enige wat we kunnen doen. l'ex vite pour feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une ex, application vaudrait mieux un prétexte, je ne veux devant toi Poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? als je het over oude muziek hebt, Albert-Jan, dan is dit echt oud hoor. Echt uit de oude doos. Uit 1968, eh, eh, de dame Françoise eh, Hardy en Commande Dier Adieu. Leuk plaatje, hè? Ja, ze heeft toch een andere mooie hit gemaakt, hè? Toe lekker son et les Vier. Oh ja, is ook ja, mooi. het onthouden. Ja, we schrijven hem op. Goed, mag ik nog even wat zeggen? Oh, je wil wat zeggen? Ja, ook oh, ja, goed. Ik kijk net van onze <laughs> razende reporter aan van Spijkstraat. Ja doordat er eh, eh, die, die, taxis die je ziet rijden voor het grote internationale feest. Mhm. Weet je hoeveel die vragen? Ja, twee tientjes toch? Tot bedragen van 90 euro. Echt waar? Van hier naar Bloemendaal. Dus eh, ik ga lekker wandelen met dit weer. Mooi weer. U bent gewaarschuwd. U bent gewaarschuwd. <laughs> Oké. Eh, vanmiddag is hij begonnen, de wedstrijd Frankrijk-Argentinië. 1-0 stond het voor Frankrijk, maar er is alweer wat gebeurd, Albertje. Ja, een prachtig eh, uithaal van uh, Di Maria van uh, Argentinië. ruim voor de, de, de, we zeggen, voordat de... Ja, ruim voor de, hoe noem je dat? De, de, wat is, waar de keeper is staat ook weer, het vak. De penalty... De penalty area. Ja, area. Midden voor de goal, mooi buitenkant voetje, helemaal rechtsafzwaaiend. Tussenstand 1 tegen 1. Kijk, en dan wordt het echt een eh, wedstrijd. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Het wordt zomer, maar eerst deze van eh, Gary Rafferty. De laatste plaat voor het gedicht van de week, die draaien wij even op speciaal verzoek. Althans, ik draai hem eh, speciaal voor een groep eh, mensen. En <laughs> dan ga je denken, ja, voor wie draait hij die dan? Beetje flauw, maar voor de VVV in Zandvoort. Aan de Bakkenstraat, De Baker Street, joh, de, de single van <laughs> <laughs> Gary Rafferty. Kan, kan ben, je, ben je er klaar voor, het gedicht van de dag? Het wordt zomer. Het leek al zomer maar het was pas eind mei. Zo'n dag, zo'n dag waarvan je denkt... die, die gaat nooit meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen... alleen aan het strand wat wandelen. Zomaar. Zomaar nergens heen. Toen, toen zag ik jou... Je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel want ik begreep wat jij me wilde vragen. Ik, ik was 16 en jij 28. En de liefde, de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat je me wilde verzeggen. Wat jij, jij me wilde uitleggen. Je was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niets anders dan een langje blonde haar. Ik, ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken. Oh, wat voelde ik mij groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen. Je bent nog jong. Wees maar niet bang. De nacht zal ik je uitleggen. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man, als een man zag ik de zon weer opgaan. Het is, het is nu zomer. Het is zomer, voor het eerst in heel mijn leven. Het is zomer, de allereerste keer. En ik, ik was een man toen de zon weer opkwam. Het is zomer. Nou, ik ben blij dat we hier uh, airco hebben, want je krijgt het er bijna warm van, hè? Van zo'n gedicht. <laughs> Ja, echt. Joh, dat gedicht, het wordt zomer. Ja, dat gebeurde allemaal aan het uh, Zandvoortse strand. Doet me een klein beetje denken aan dit, uh, Albert-Jan. Het werd zomer. Hier is Rob de Nijs. leek al zomer toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Want ik begreep wat jij me wilde vragen. Kom dichter bij me. Ik was zestien en jij was acht twintig en van de liefde wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik lieverd, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand. En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Het werd zomer. eerst in heel mijn leven. Het werd zomer, de allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. En, volgens mij hebben we heel veel mensen in Zandvoort weer een plezier gedaan, albert eh, met deze single. Ik weet in ieder geval twee. Oké, in ieder geval twee, maar er zijn er nog veel meer. <laughs> Want bijvoorbeeld Fred, wat vond jij ervan? vond hem eh, lekker. Lekker, hè? Ja, ja doet ook ergens aan denken waarschijnlijk. heel De goede oude tijd. De goede oude tijd. <laughs> Zo is dat. hey Fred, je bent er weer in de studio. Goedemiddag. we zijn er weer. Hè, eh, even twee weken Heb je flink eh, moeten, moeten fietsen hierheen? Of hoe ben je gekomen nee, Nee, we zitten gewoon met de airco aan in de auto. Oké, oké, oké. Dat is wel luxe, hè? Ja. een beetje wel, hè? Een beetje wel. Geen files? geen, geen... geen files, helemaal niks. Geen aardigheid? Nee, nee. Nou, misschien dadelijk met de terugweg, maar... <laughs> <laughs> maar goed. Zometeen om uh, eh, 5 uur, Entertainment for You. Wat ga je daarin allemaal doen vanmiddag? Ik ga eh, Wendy de Laat bellen over haar nieuwe single eh, Iedere Dag. Erik Gelen over zijn nieuwe single Kom bij mij. En Bertus Sipma en hij hebben het over, eh, ik pluk de sterren uit de lucht. Oh jee, <laughs> oh jee. <laughs> ja. Moet hij hele lange armen hebben ja, waarschijnlijk. behoorlijk. <laughs> maar ja, we gaan het, eh, we gaan het meemaken. Eh, we gaan het bellen. En, uh, allemaal nieuwe releases? Allemaal, nieuwe... releases inderdaad. Oké. Ja, ja, Dus weer vers van de pers. Vers van de pers. En ja, dat gaan we eventjes eh, laten horen. En natuurlijk ook eh, een heleboel lekkere muziek met deze zomerse dag. Dus, eh, ja. ja. want we hebben vanavond een zomerfestival. Dus als je straks klaar bent om 8 uur of 7 uur... dan kan je gewoon lekker ja, naar het dorp. Ja, en, en, volgende week ook natuurlijk. Hè. De British van tot 6 tot 8... Nog geen plannen om te verhuizen naar... Eh, als, ze kunnen gaan. ga zo door, ga zo door. Vooral doorgaan. Ja, oké. heel veel eh, plezier zometeen, meteen, eh, ja, Frits. Dankjewel. En tot volgende week. Zeker. Oké, dat was collega Frits. Hij is er weer zo dadelijk na vijf uur. Nou. En wij zijn er volgende week weer. Zeker weten. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur op de zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. Geniet van het mooie muziekfestival. En uh, graag tot volgende week. En veel plezier morgen ook uh, met de Grand Prix en die uh, voetbalwedstrijd. Spanje tegen... Rusland. Rusland, dat wordt spannend. Tot volgende week. Dag. Doei doei.